de Jong met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie velt in een onderzoeksrapport een vernietigend oordeel over vier opleidingen van hogeschool in Holland. Het gaat om de opleiding bedrijfseconomie in Haarlem, commerciële economie in Diemen, media en entertainment management in Haarlem en vrije tijdsmanagement in Diemen. Bijna 40% van de afgestudeerde studenten aan die opleidingen kreeg ten onrechte een diploma. De inspectie noemt de diploma's HBO onwaardig. De opleidingen krijgen waarschijnlijk een boete. In Holland raakte eerder in opspraak doordat langstudeerders via een speciale route aan een diploma werden geholpen. Nu blijkt dat ook reguliere studenten een diploma kregen terwijl ze onvoldoende niveau hadden. De Veiligheidsraad is het niet eens geworden over een resolutie over de toestand in Syrië. Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Portugal hadden een ontwerpverklaring opgesteld waarin het geweld van het Syrische regime wordt veroordeeld. Maar Rusland en China spraken zich daartegen uit. Moskou ziet het onderdrukken van de Syrische volksopstand niet als een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Buitenlandse bemoeienis zou leiden tot een oneindige cirkel van geweld, zoals een Russische diplomaat het noemde. De Europese Unie buigt zich morgen over eventuele strafmaatregelen tegen Syrië. In Ivoorkust is een voormalige medestander van president Ouattara omgekomen bij gevechten met het regeringsleger. Het is de militieleider Koulibaly die Ouattara heeft geholpen bij het afzetten van zijn rivaal Bakbo. Die weigerde af te treden als president na zijn verkiezingsnederlaag in november. Deze maand werd Bakbo door Ouattara en zijn bondgenoten afgezet. Ouattara wilde als nieuwe president de rust in die voorkust snel herstellen. En daarvoor wilde hij onder meer de privélegertjes, zoals dat van Koulibaly, ontwapenen. Maar Koulibaly wilde eerst officiële erkenning voor zijn bijdrage aan de strijd tegen Bakbo. Bij een gevecht van zijn militie tegen het regeringsleger kwamen naast Koulibaly acht anderen om het leven. Het weer wisselend bewolkt, plaatselijk een buitje en minimaal rond 8 graden.